4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Syriër die een Naaldwijk agenten met een mes belaagde... moet een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis worden behandeld. Toen hij vorig jaar augustus bij een supermarkt achter mensen aanzat met een mes... was hij volgens de rechtbank psychotisch en daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom wordt hem geen straf opgelegd. Hij is wel veroordeeld voor bedreiging van een agent. Voordat hij overmeesterd werd is hij twee keer door een politiekogel geraakt. Het parlement in Egypte steunt een grondwetswijziging... waardoor president Sisi tot 2034 aan de macht kan blijven. Ook krijgt het leger een grotere rol. Generaal Sisi is sinds 2014 president. Vorig jaar werd hij herkozen met 97 van de stemmen. Serieuze oppositiekandidaten waren onder druk gezet en haakten af. In de grondwetswijziging is ook opgenomen dat de president zelf hogere rechters mag benoemen... en dat het leger de democratische staat bewaakt en beschermt. Ruim duizend medewerkers van KLM hebben gedemonstreerd... bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in Amstelveen. Ze overhandigden een petitie voor het behoud van KLM-bestuursvoorzitter Elbers. Die is 25.000 keer ondertekend door medewerkers. Volgende week worden de jaarcijfers van Air France KLM bekendgemaakt. Dan moet ook duidelijk worden of Elbers mag blijven. Nederlands personeel vreest dat er te veel Franse invloed komt... binnen de Frans-Nederlandse multinational als Elbers moet vertrekken. En de man die vijf vrouwen in het Amsterdamse Vondelpark heeft besmeurd met poep... moet zich psychisch laten behandelen. Doet hij dat niet, dan moet hij zes maanden de cel in. Dat eist het Openbaar Ministerie. In 2017 en 2018 besloop de 42-jarige man vrouwen in het park... die aan het fietsen of joggen waren. Hij mishandelde hen en smeerde ze onder meer in met ontlasting die soms in de mond, neus en ogen van de vrouwen terecht kwam. Zijn jongste slachtoffer was een meisje van 14. En dan het weer. Het is zonnig, het blijft droog... en de temperatuur ligt van noord naar zuid tussen de 10 en 14 graden. Morgen is het nog zonniger met maxima tussen de 11 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 En eh, deze maal 1 uit 19, oh nee, uit 2000. Dus dat is al vrij recent. De gouden ouwe van de week. Het weer voor het komend weekend. En het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. Ja, en dat is nog niet alles. Want we hebben ook nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. We hebben dus een heel vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of ook kanaal 40. En kijken kan ook op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. En ik stap vandaag, ja, zoals altijd natuurlijk... maar ik start vandaag met een hete speciale... En dat is natuurlijk in verband met Valentijndag. Ja, Valentijn is een eh, mooie dag. En ik heb mijn eigen Valentijntje. Al 49 jaar is ze mijn Valentijntje. Dus ik ga dit liedje ga ik speciaal voor haar draaien. wetenschappers in de war. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouw en de maren die komen van Mars. Ik zal ze nooit precies begrijpen en krijg er wel eens tussenuit. Maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keer zonder vrouw houdt een man Maar eerst is geen onbeschreven Aan het eind van mijn Latijn zal zij nog bij me zijn als de helft van mijn kloppende hart. Ze raakt me met de juiste woorden, maar legt ze nimmer in de mond. Ze is vandaag en morgen, laat ze alle zorgen verdwijnen als sneeuw he's mad. nog een hele mooie. Jij. Jij bent zoals de zon. Jij leidt maar elke dag opnieuw stralen. Jij bent zoals de vogels. Je geeft me elke dag weer zo'n goed gevoel. Jij bent zoals de dieren. Ik kan bij jou terecht als het nodig is. Jij bent zoals de maan. Jij staat dag en nacht klaar voor mij. Je bent alles wat ik nodig heb. Jij bent degene waar ik van hou. I found a love for me. darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me when we fell Agenda van februari. De 15e kinderdisco. Thema is deze keer feest. En dat is Pluspunt in Noord van 7 tot 9. De 17e boekenpresentatie We gaan naar Zandvoort. Een digitale reis van verleden naar heden. Zandvoorts Museum aanvang om 4 uur middags. De 17e classic concert. Pianoconcert Jaap Stork. Protestantse kerk aanvang om 3 uur middags. De 23e Cabaret aan Zee. Gelukkig bij de frisse lucht. Theater de Krocht, aanvang om 8 uur s avonds. De 23e Short Rally Race, circuit Zandvoort. En ook de 23e NS Uitwaaidag. Strand ter hoogte van paviljoen Ahoy. En dat is ongeveer van 10 uur tot 5 uur. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm. To work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb de instrumentaal van de week heb ik Floyd Kramer met Last Date, de laatste datum. Uitgegeven in 1960 en Last Date is een instrumentaal uit 1960 geschreven en uitgevoerd door Floyd Kramer. Het is een voorbeeld van de slipnote-stijl van pianospel die Kramer populair maakte. Het piekte op nummer 11 in de top 40 van het jaar en de nummer 2 op de Hot 100 achter Are You Lonesome Tonight van Elvis Presley. De opname van Kramer inspireerde een aantal succesvolle conversies. Waaronder een bewerking door Conway Twitty. Ik heb uitgekozen Floor Kramer met Last Date uit 1960. dat was mijn instrumentaal van de week. En dat was Last Date van Floyd Kramer. Ik wil doorgaan met een lekkere, een lekkere wilde. Tenminste, wild, dat valt ook wel weer mee. Een oudje Dismans Band met tikkadoe. Ja, dat is een mooie naam, hè? was young and loads a pretty digga, digga, tick, ticka, digga, digga, digga, digga, too. My girl ain't digga, digga, digga, tick, ticka, digga, digga, digga, digga, too. When I'm on it, we romance. iedere Let's Party organiseert komende zaterdag, 16 februari... een 30-plus dansfeest in de Orangerie van Elswoud in Overveen. Deze prachtige locatie heeft twee zalen... en in de ene zaal worden disco-hits gedraaid... en in de andere zaal de beste update classics. Naast de twee feestzalen zijn er ook twee lounge-ruimtes... waar je rustig kunt bijpraten. Bij Let's Party is de sfeer altijd relaxed en ongedwongen. Het 30-plus feest is van 8 tot 1 uur s'nachts... en de kaarten aan 1750 zijn verkrijgbaar via www.letsparty.nl en aan de deur kost het 22 euro. afternoon. I got nothing to do. Won't you let me sit here, my friend, and share some words with you? My feet are on the ground. clouds. And you got me wondering what it is you're thinking about. Can we have a conversation? Can we have a heart to heart? Old school communication, less than two feet apart. Can we have a real connection? I look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. starts with me. My back is feeling easy. have a heart to heart, old school communication, less than two feet apart. And can we have a real connection look each other in the eye? So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Goodbye. Dat was Alan Clark met Sunday Afternoon. En Alan Clark, ja, dat is onze dorpsgenoot. We gaan vol door naar het volgende item. De, column, van de week, van, van Nel Kerkman. Volgens mij ben ik niet geschikt om mee te doen aan de gemeentelijke enquête... waarin de Zandvoortse inwoners mogen aangeven... aan welke eigenschappen de opvolger van de huidige burgervader zouden moeten voldoen. Uiteraard ben ik een nieuwsgierig aagje, dus heb ik een blik geworpen en wilde ik de enquête invullen. Maar het pakte toch anders uit. Bij het lezen van pagina 1, toen ben ik gestopt. Ik kon alleen maar één woord in plaats van twee aankruisen... om aan te geven waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Zo vind ik namelijk dat hij of zij zowel inlevend en toegankelijk moet zijn... en tegelijk ook gezag moet uitstralen. De kandidaat kan aanvoerder en teamspeler tegelijk zijn. Dus mijn inbreng zit er niet bij. In de aanstaande raadsvergadering wordt de eh, profielschets van de nieuwe burgemeester vastgesteld. Best moeilijk, want welke eisen zijn belangrijk om Zandvoort te besturen? Moet je een bruggenbouwer zijn, of rechtlijnig, integer, onafhankelijk en stressbestendig? Vooral het laatste is heel belangrijk, want af en toe wordt het bloed onder je nagels gehaald... en dan moet je toch zogenaamd pokerface kunnen opzetten. Eigenlijk vind ik mij eh, eigenlijk vraag ik mij af of er een leuk is zo'n baantje. Het is natuurlijk niet alleen maar handen schudden, linten doorknippen, beeldjes onthullen en een honderdjarig bestaan bezoeken. Nee, daarmee ben ik er niet. Want stel dat je met de verkeerde been uit bed bent gestapt en je juist die dag een zware raadsvergadering moet leiden. Dan moet je echt daadkrachtig, toegankelijk en begrijpend overkomen. Dat valt daar niet mee. Trouwens, als burgemeester heb je een voorbeeldfunctie. Dus kan je nooit eens lekker doorzakken. Sommige burgemeesters in de landen is dat wel eens overkomen... maar dat is weer een heel ander verhaal. Trouwens, voor mij zou het baantje niet zijn. Lijkt mij maar moeder, liefhebbende vrouw, oma... en een overactieve huisvrouw blijven. Daar is niets mis mee. Ook in deze rol moet je veel in je mars hebben. Wel zou ik het geweldig vinden... wanneer een vrouw het stokje zou overnemen. Het typetje Hester Mee, die honneurs waarnam van de zieke van der Heide. mee was zeer charmant maar desondanks kon zij scherp de puntjes op de i zetten. We wachten geduldig af. Het is nog lang geen september. Er kan nog zoveel gebeuren. Zoals een Zandvoort zonder burgemeester. Nel Kerkman. Now to steps to heaven. Just listen, and you will plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one. she falls another one with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that's sure. Seems like heaven. to heaven. To me. The formula. steps to heaven. For heaven. steps to heaven. Very simple. What? follow the rules, and you will see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow three steps to heaven, steps one, two, and three. bring steps to pass to me. Just three steps to darkness Back in the Heaven. Dat, oh nee, Back in the Water van Heaven. Daar zei ik iets verkeerd. Het maakt niet uit, als het maar leuk is. Zondag 17 februari om 4 uur geeft kunstenaar Steven de Groot... een boekpresentatie van zijn boek We gaan naar Zandvoort. Een digitale reis van heden naar verleden. Na de presentatie in het Zandvoort Museum geeft hij een rondleiding door het museum... en legt hij uit hoe de schilderijen van de tentoonstelling heeft gemaakt. Een unieke kans als u deze bijzondere tentoonstelling nog niet gezien heeft. Toegang in deze zondag vanaf 4 uur is helemaal gratis. Dus alle reden om even te gaan kijken. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. yesterday. Love was such an easy yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. ik heb een nummer 1 hit uit het jaar 2000, dus nog niet zo lang geleden. I Won't Stay is de tweede single afkomstig van de album Nothing Less... vanuit de Tilburgse afkomstige Nederlandse band Cressap. Het nummer haalde de eerste plaats in de Nederlandse top 40 en in de Vlaamse Ultra Top 50. Het was Cressap's eerste hit. Zowel de single als de videoclip werden een aantal weken voor de release opgenomen... tijdens de Cressap optreden op Pinkpop. In tegenstelling tot de eerste en de latere singles is I Won't Stay rustig van karakter... en is het voornamelijk instrumentaal geen gitaar, maar een piano. Vooral de schattige karakter en de enthousiasme van de middelbare scholierenband... op een dergelijk festival zorgde voor veel sympathie bij het publiek. Met schrijfster en zangeres Jacqueline Govaert achter de piano... Op 26 april 2008 kreeg Cressep de 3, 3FM Award...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 And I wanna tell you. Luister naar het leukste radiostation van Nederland. deinen Augen steht so vieles, was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. was ich habe auf der Welt.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 ten hoogte van het politiebureau geplaatst waren... zijn verhuisd richting Residence Ster aan Zee... en de hoek Grote Krocht en Slegerstraat. Deze tijdelijke bushaltes worden gebruikt bij evenementen... en bij eventuele werkzaamheden in het dorp. De reden die worden opgegeven voor de verplaatsing van de bushaltes... is dat de Hogeweg bij het politiebureau te smal is voor de bussen... Echter zijn de plekken waar de behalters zich nu bevinden net zo smal en geven juist in de bocht en in de buurt bij de uitrit van de parkeergarage een gevaarlijke situatie.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 Whisper to me, tell me, do Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind. I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go?